uur. van Eck met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft gisteravond 10 tenten met stretchers op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel geplaatst. In totaal konden daarin 40 asielzoekers de nacht doorbrengen. In Ter Apel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden voordat ze naar andere AZC's worden gebracht, is al tijden het kort aan bedden. Regelmatig moeten asielzoekers daarom op stoelen slapen. Opvang in de andere regio's blijkt ook niet genoeg om de problemen in Ter Apel op te lossen. Siebert van Liende en zijn zakenpartners worden naast oplichting en verduistering nu ook verdacht van witwassen. Dat meldt NRC. De drie verdienden miljoenen met de verkoop van mondkapjes... terwijl ze met hun stichting beweerden zonder winstoogmerk te werken. Het dividend dat ze zichzelf uitkeerden via een commerciële BV... komt mogelijk voort uit een misdrijf... wat volgens justitie neerkomt op witwassen. Het pesten van kinderen moet niet alleen op school worden aangepakt, maar ook daarbuiten. Dat stelt de kinderombudsman in een nieuw rapport. Op scholen wordt het meest gepest, maar de impact is het grootst als kinderen ook in de buurt of online gepest worden. Daarom moeten andere professionals die met kinderen werken meer betrokken worden om pestgedrag aan te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om sportcoaches en wijkagenten. Bij de meeste kinderen die worden gepest gebeurt dat vanwege hun uiterlijk, kleding of gedrag. In Oekraïne is een kwart minder landbouwvelden bezaaid dan voor de Russische invasie. Dat zegt de plaatsvervangend landbouwminister. Door de oorlog is het verbouwen van gewassen een stuk moeilijker. En veel boeren bezaaien hun velden niet meer omdat Rusland de export blokkeert. Zo is er ruim 1,5 miljoen hectare minder maïs gezaaid. Over de hoeveelheid graan, gezaaid graan heeft de minister niets gezegd. Het weer, veel zon vandaag. Wel trekken vanmiddag landinwaarts wat stapelwolken over. door 20 tot 24 graden. Na vandaag blijft het vrijwel zonnig en droog. Zowel vrijdag als zaterdag kan het ruim 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal.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 Let me ask you one question. Where you from anyway? She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Drives a Marinello. Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded.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 Loves to be surrounded. Superstars, they know her name. Know her name. She's Miss California. destination unknown in het licht feeling. got what I wanted I never knew what I needed Leave it up to me to fuck it up without a good reason I know, I know that it was my own fault I never picked up that phone call Oh Lord, all these broke hearts but mine's the one bleeding me, myself, and I en de regio.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 Wijkagenten en voetbaltrainers moeten meer betrokken worden bij de aanpak van pesten. Dat zegt de kinderombudsman. Er wordt vooral gepest op scholen, maar ook op het voetbalveld of in de wijk. Siebert van Linde en zijn zakenpartners worden door het Openbaar Ministerie nu ook verdacht van witwassen, meldt NRC.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 smells Amore and takes deep breaths She's a 90s supermodel uh, Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel days.